Eh, even na twee. Een hele goede middag en welkom op deze zonnige zondagmiddag, het derde uur. Masters FM bij CFM. Welkom. En uiteraard ook in het eh, derde uur van Masters FM alles over de Masters op Circuit Park Zandvoort. Daarvoor uh, aanwezig op circuit Willem van Densen en Jaap Koper. En straks gaan we weer met Willem contact opnemen. Eerst mijn eh, overbuurman ook een uh, goedemiddag wensen. Albert-Jan, hallo, goedemiddag. Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars. Hier zijn we weer. Daar zijn we weer tussen 2 en 5. Ja, vast plekje. En dan op zondag. Masters Radio. En eh, er zijn al een heleboel dingen gebeurd. En zojuist zijn de eh, HTCC Dutch GT4 gefinished. En eh, straks naar het plaatje of twee gaan we natuurlijk live over naar Willem hoe het afgelopen is. Want het was een prachtige race. we zijn ook op tv te volgen via kanaal 45. Analoog. We hebben diverse interviews eh, voor u klaarstaan. Eh, veel muziek en uiteraard ook nog wat links en rechts wat ander nieuws. Dus ik zou zeggen, genoeg redenen om heerlijk te gaan luisteren naar ZFM op Zandvoort met de Masters of Formula 3. De Masters FM bij je tot aan 5 uur vanmiddag. En eh, Albert-Jan zei het al, ook lekkere muziek. over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 my back begins to tingle finally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 Masters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 <laughs> goed plan of niet? Ja, hartelijk dank, <laughs> hartelijk dank daarvoor. Ja, graag gedaan. Ja. Zo dadelijk gaan we weer over naar het eh, circuitpark Zandvoort. Verbinding is even een klein beetje moeilijk, want eh, ja, we hadden het gisteren ook al over. Al dat eh, GSM-verkeer daar op circuit. En die vele duizenden mensen vandaag tijdens de Masters op circuitpark Zandvoort... die zorgen ervoor dat de verbinding af en toe niet helemaal verloopt zoals wij graag zouden willen. Nou, zo dadelijk gaan we het proberen met Willem van Dezen. Eerst nog eventjes wat muziek. Hier is Alison Moyer in That Old Devil Called Love. vandaag lekkere zonnige klanken bij CFM. You're the Siggy Marley and Tomorrow People. CFM, Race Radio, Pit Report. En we schakelen snel over naar het Park Zandvoort voor de Masters 2011 al daar. En daarvoor eh, voor ons ter plekke is Willem van deze. Goedemiddag Willem, welkom in de uitzending. Ja, goedemiddag Rob, uh, luisteraars. Goedemiddag. Zegt het al, uh, de Masters 2011 ditmaal de RTL GP Masters uh, op Formule 3. En ja, de Masters eh, altijd eh, belangrijk voor de jongelingen in de autosport om te proberen eh, dat te winnen. En met een overwinning op de Masters op je cv verder proberen te komen in de internationale autosport. Wel, dit jaar ja, een klein startveld. We zijn het wel eens anders geweest in het verleden met de Masters. Dus ditmaal 16 auto's aan de start, maar wel ja wat zullen we zeggen, zes, zeven kandidaten voor de overwinning. En dat is toch ook wel iets. We hebben jaren gehad dat we dachten, nou er zijn er twee of drie die het kunnen winnen, maar nu zijn er wel zes. Ja, alles bepalend daarin is natuurlijk ook eh, de kwalificatie. En eh, de kwalificatie, ja, dat is eh, richting Spanje gegaan, uh, moeten we zeggen. Want de man die zich naar Polen getraind heeft, dat is Roberto Meri. De Spanjaarden en die rijdt voor het eh, Prima Power Team. Eh, zijn landgenoot Daniel Jumpadella, wist de tweede plaats eh, te veroveren. Deze. Daarom dus een Spaanse eerste startrij, zullen we zeggen. Ja, we hebben dit jaar ook een Nederlander die meedoet daarin, Nigel Melker ja, geen onverdienstelijk eh, coureur. Heeft al eh, dit seizoen eh, verschillende overwinningen behaald. Zowel in Formule 3 als GP3. Tijdens de kwalificatie gisteren, ja, we hadden twee kwalificatiesessies. Eén in de ochtend en één wat later op de dag. In de ochtend ging het Nigel niet zo goed af. Hij wist zich niet verder naar voren te vechten als een zesde plaats. Had al een hoop gevestigd op de middagkwalificatie, uh, want hij had ook nog een setje na rond nieuwe sliks over. En eh, ja, daar wilden jullie mij in de middag eh, toch eh, verder naar voren op de stad op stelling proberen te komen. Ja, we weten allemaal hoe dat afgelopen is. Het regende smiddags en dan kun je nog stukken mooie nieuwe sliks hebben. Maar daar doe je dan niks mee. Derhalve Nigel Melker start het zo dadelijk vanaf een zesde plaats. Oké eh, Willem, nou het gaat een eh, spannende wedstrijd worden, ja. Willem, nog even terug naar eh, die spectaculaire race die we net gehad hebben, de HDC Dutch GT4. kan je daar ons al nog even een kort verslag van doen? Ja, Dutch GT4 race, ja, die rijden over het algemeen drie races per weekend. Dat zijn twee races van 25 minuten en één race van 50 minuten. Op deze zondagmiddag werd de race van 50 minuten verreden. Die wordt verreden met twee rijders. Eh, ja, de winnaars daarin. En dat was ook al eh, de winnaar van afgelopen eh, vrijdagmiddag. de man lijkt in topvorm te zijn dit jaar. Dat is Ricardo van Ende, die een auto doet met Duncan Huisman. Lange tijd zag het eruit dat de equipe van de Kolk Blekenmol ook voor de overwinning in de aanmerking zou komen. Peter van de Kolk reed de eerste stint en die deed dat dermate goed dat iedereen het vertrouwen erin had. Nou, als Jeroen zo dadelijk het stuur overneemt, dan eh, ja, dan eh, gaat hij voor de overwinning. Jeroen kreeg wat problemen met de auto, met de wegligging. Kwam in het grind terecht. Derhalve die equipe niet een opmerkelijke equipe eh, die ook flink bezig was met de equipe van Dennis Reter en Jan Joris die uh, uitkomen in Austin Martin. de start werd gedaan door Dennis Redera, die zich goed naar voren vocht. Volgens de wedstrijdleiding niet helemaal op de meest correcte manier. Hij kreeg twee keer een waarschuwing vanwege contact met andere rijders. Hij kreeg ook een waarschuwing vanwege het feit dat hij eh, niet helemaal binnen de lijntjes eh, bleef met een eh, inhaalactie. Dat eindigde uiteindelijk voor die equipe met een drive-through penalty. Maar desondanks wisten zij toch nog in het slot van de race de tweede plaats te veroveren. En op een derde plaats in die klasse eindigde Simon Knap. Oké, maar eh, lange tijd zag het er nou uit dat Cor Euser eh, eh, in de prijzen zou vallen. Maar die was door Phil Bastiaans geraakt. Ja, we hebben ook nog in het begin van de race, dan ben ik even vergeten te nou, was Dick Freebird die in de Lotus reed. En die de auto inderdaad net Euser. Freebird, ja, die ging goed van start, moest lange tijd wel Ricard, of, Duncan Huisman voor zich dulden. Uiteindelijk wist hij die ook voorbij te gaan. Gaf de auto vooruit de uh, eh, Cor erover. Ja, en die kwam in contact eh, met de Porsche van eh, Phil Bastiaans. Probleem ook met een band. En eh, voor die heeft dus ook ver terug op voor zover je ver terug kan vallen in een veld van 12 auto's. Maar ik begrijp dat het voor Bastiaans geen gevolgen had, want die is niet, niet uit de wedstrijd gehaald en heeft geen drive-through gekregen. Nee, nee, nee, nee. Ik denk dat dat is afgedaan al zijn een race ongeval. Oké, super. Bedankt voor deze update. We gaan ons nu klaarmaken voor de start van de, de, het hoofdprogramma de Masters, de, hè, de Masters van Formula 3. Uh, eh, wij komen straks weer bij je terug en bedankt voor deze update. Oké, tot straks. Willem, dankjewel. Willem van deze vanaf Park Zandvoort. We houden de Formule 3 voor je in de gaten bij CFM. dat allemaal op de muziek van Amy Winehouse. Dat was Back to Black. Inderdaad, Amy Winehouse gaat niet meer zingen niet? Nee, maar er komen nog wel plaatjes van Ja, dat wel. Gelukkig wel, want het is eh, gewoon lekkere muziek. Nou, het is eh, half drie. Laten we het gaan doen. Ja, normaal gesproken natuurlijk met eh, Lex van der Hoorn op de zaterdagmiddag om half drie. Het wekelijkse weerpraatje. Nou, we willen vandaag niet storen op zijn vrije dag. Dus Albert-Jan heeft zelf wat in elkaar geprutst. Ja, en ik hoop Zo dat, moest ik het zeggen. Ik hoop dat hij luistert en dat hij me niet kwalijk neemt dat ik het ga proberen. Oké, nou doe je best. Want al die cijfertjes op www.meteopagina.nl, het, het daasde me voor de ogen. Je hebt het allemaal samengevat en ik, er een mooi verhaal van gemaakt. Ik heb er wat van, geprobeerd te maken. Nou, De komende week eh, belooft toch wat zomers eh, te worden en mogelijk zelfs tropisch. Na een wisselvallig weekend met zon, en waar we dus nu erg even van gaan genieten, en de nodige buien, klaart het maandag snel op. Vanaf maandag wordt het droog en steeds zonniger. De maximumtemperaturen liggen maandag tot en met woensdag tussen de 20 en 25 graden. De wind draait naar het warme zuiden onder invloeden van een opbouwend hoge druk. In de tweede helft van de week zal het warmtepatroon zich verder voort. We krijgen dan te maken met nog warmer weer. De temperaturen komen op een niveau van 25 tot 30 graden. En dan heb ik het over het binnenland. Hè? Daarbij stijgen de onweerskansen, maar geheel zeker is dit aanvankelijk nog niet. De warmte duurt tot eh, in de volgende weekenden voort, mogelijk ook daarna nog. Vandaag en morgen is het nog niet zo ver. Wolken en zon bepalen het beeld en vooral Gisteren eh, vielen er dus veel buien en vanmiddag is het zonnetje dus om de hoek wezen kijken. Maar gisteravond was het lekker droog. tijdens het, festival. Tijdens het festival, eindelijk de jeugd had mazzel. En de temperaturen stijgen al naar een aangenaam niveau vandaag tot 20 tot 23 graden. De zon is er vanmiddag en later op de nacht wellicht nog een pittige bui. Van, maar de temperaturen zullen toch geleidelijk aan blijven stijgen. Nou, ik hoop dat ik het een beetje goed heb gedaan. En uh, in ieder geval de komende dagen beter weer en een hogere temperaturen. Lees het anders gewoon even na op www.meteopagina.nl En als je een mobieltje hebt, doe je slash mobiel erachteraan. En dan krijg jij gewoon het uh, actuele weerbericht van Zandvoort en de regio door Lex van der Hoorn opgesteld. En volgende week eh, zaterdag, dan is Lex er weer gewoon om half drie. Ja, of niet. Of niet, of hij zit op strand inderdaad. dat, dat zou zomaar kunnen. Hmm. Ik hoop voor hem dat hij vanaf het strand eh, gaat bellen. Ja, voor mij ook. En voor jou ook. En, voor Pascal ook. En voor iedereen en voor eigenlijk. Iedereen. Hier is Incognito. dat was een eh, stukje van de single van Incognito en Don't You Worry About A Thing. Park Zandvoort, update Ja, we gaan snel over naar het Park Zandvoort, naar Willem van Dezen. Want de Formule 3 is van start gegaan, Willem. Ja, dat klopt op. een eh, de eh, liedje dat je had, Don't You Worry About A Thing. Nou, er zijn er twee die zich wel zorgen moeten maken. En dat zijn eh, Roberto Merri en Daniel uh, Juncadello. De eerste twee op de startopstelling. uitkomend voor hetzelfde team, het Italiaanse Prema, Allebei uit Spanje afkomstig. Toch wat heet hoofden. Ja, die bij de start elkaar raakten in de muur van de pits terecht kwamen. En zich daarmee elimineerden. En ja... Ze moeten terug naar hun teambaas en ga dat maar eens verklaren. We hebben de kans om de Masters eindelijk een keer te winnen voor het prima Power Team. Na zoveel jaren. En we staan op de eerste twee plaatsen. En na 100 meter is het over omdat we elkaar het licht en de ruimte in de ogen eh, niet gunnen. Nou, er is altijd eh, een lachende derde natuurlijk. Nou, in dit geval is het eh, tot nu toe Felix uh, is die komt eh, uit voor het uh, team hetzelfde team waar Nigel Melker, onze landgenoot, voor komt, Maar wat in dat geheel ook niet onbelangrijk is, dat is de strijd tussen Volkswagen motoren en Mercedes motoren, ja, en Prema met zijn Volkswagen motoren, ja die maakt ook geen goede beurt bij zo'n grote motorenfabrikant. Nou, en de lachende derde daar in dat geval wordt een eh, Mercedes. Zover is het uiteraard nog niet, want eh, we zijn net begonnen. We zijn nu anderhalve ronde eh, verder en we hebben er nog een aantal te gaan. Nigel Melker, ja met veel reflexen en waarschijnlijk ook toch wat mazzel wist hij aan die melee te ontkomen en is in ieder geval twee plaatsen opgerukt. Eén plaats van het podium af nog voor hem. En ja, zoals we zien, eh, er is al een hoop gebeurd. De race duurt nog lang, dus er kan nog veel gebeuren. Oké, dankjewel Willem voor deze update. En straks komen we weer snel bij jou terug. Masters. Masters, FM. Als die bovenaan de hemel staat, is het net of alles beter gaat Dat zijn slaat. Door die mooie rode koperen kraan. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Niemand is zich meer van kwaad bewust. Alle narigheid wordt uitgeblust. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. En de allergrootste pessimist wordt een veelgevraagde humorist. gezellig, Die muziek van André van Duinen. En als de zon schijnt, dan worden we des te vrolijker. Want als die schijnt... Ja, dan schijnt hij ook goed, hè? Dus, nou, vandaag hebben we dat gelukkig wel eh, tijdens de Masters of Formula 3 op de circuitbar Zandvoort. De mensen die naar de tv kijken, CFM TV kanaal 45. Momenteel zwart beeld. Nou ja, nu weer niet, <laughs> maar net, net nog een zwart beeld. Nou, het lag niet aan, eh, aan uw tv, maar gewoon aan de ah. belden die aangeleverd worden. Door RTL 7, hè? Door RTL 7. Dus, ja, dus- niet aan Dus ook op RTL 7 waren er geen beelden, maar gelukkig is het beeld inmiddels hersteld. En kunnen we de race weer gaan volgen op televisie. Gewoon even afstemmen op ZFM TV, kanaal 45. We doen dat nog tot aan 6 uur. Gewoon eh, alles wat daar gebeurt op het circuit kan je gewoon live volgen bij ons op televisie. Is dat mooi of niet? Hier is Crystal Fighters. Do you want to go to the with me? I'm going down, in the morning, 富贵。 daar is het ook eh, heerlijk toeval, John. Sur la place. Eh, de Plas van eh, uiteraard Crystal Fighters. Dat allemaal bij CFM Race Radio, de Masters FM. Bij je tot aan uh, 5 uur vanmiddag met nu de Formula 3. Zullen we eens even naar het circuit toe gaan? Ja, zeker, want we hebben daar natuurlijk onze speciale reporters rondlopen. Maar we hebben nou een speciale reporter aan de telefoon en die is meer voor het sfeerverslag. Frank de Visser, goedemiddag. Goedemiddag, Jan. Hey Frank, goedemiddag. Wij hadden begrepen dat jij een Vipper dan VIP-kaart hebt. Jeetje, nou, ik ben Want jij mag overal komen waar je wil? Overal. Ik sta nu bij de Mercedes-stand boven in de, eh, bij de catering. Heel gezellig. En uh, je hebt natuurlijk een hele spectaculaire start meegemaakt van de Formule 3. Ja, ongelooflijk. Ik bedoel, eh, er zijn zomaar wat mensen uitgevallen. gelukkig geen gewonden. Ik heb nog nooit zoveel marshals zien bezemen. Het dus was erg spectaculair. Oké, maar jij hebt ook nog op de startgrid rondgelopen. Heb je nog bekende Nederlanders gezien? ja, ja, ja. dus heb ik ongeluk net niet gezien, alleen de volgende. We hebben wat, eh, we hebben wat eh, eh, technische problemen. Maar is er veel publiek? Er is vanaf hier... Oh, nou, we kunnen je nu weer goed horen. Er is... is Oh, nou val je weer weg. Is er veel publiek? Er is erg veel publiek. Het ziet er gezellig uit. Het zonnetje schijnt. Het is echt uniek na al deze regen van de afgelopen tijd. het is een fantastisch evenement voor Zandvoort. Oké, nou Frank, bedankt voor deze sfeerimpressie, om het zo maar eens even te zeggen. Wij wensen je nog eh, namens CFM heel veel plezier met je Vipper dan Vipkaart. <laughs> En, eh, we, we, ik, ga nog een glaasje bij op je kosten drinken. doe dat maar en wij zien elkaar van de week weer. Bedankt voor je impressie goed op, prettige dag door. Ja, dankjewel. Dat was eh, Frank vanaf het uh, circuitpark Zandvoort. Een echte pip, hè, daar gewoon. Zo, zo. Hij wel. Ja, ja. En wij zitten in de studio, maar dat vinden we ook helemaal niet erg hoor. Doen we met plezier tot aan 5 uur vanmiddag. Masters FM op de Zandvoortse Radio. If you're feeling lonely, maybe just sad and blue Come on, party people, shake your body line. Masters FM. Masters FM. Lucy Lou with my girl Drew, uh -huh. Cameron D and Destiny, Charlie's Angels. Come on, come on, bring it, bring it. Uh, uh, Question: Tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your silly when I'm feeling lonely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 is Destiny's hoor je op de Zalvoorts Radio met Independent Women. En daarmee werd het alweer eh, bijna drie uur. We houden uiteraard de Formula 3 voor je in de gaten. Daarvoor gaan we straks weer over dat circuitpark Zandvoort. Maar eerst even wat anders, Albert-Jan. Ja, ander autosportnieuws. En dan hebben we het over de DTM. Want niet alleen alle Nederlanders die van dit weekend achter de présence geven op Zandvoort. Hebben natuurlijk ook nog een Nederlander die zich eh, eh, niet onverdienstelijk eh, in de DTM, de Deutsche Tourwagenmeisterschaft, uh, van zich doet spreken. En dan hebben we het over autokeur Ringer van der Zanden. Want hij wacht Ondanks het feit dat hij nog altijd wacht op de eerste punten in de eh, DTM. De Nederlander eindigde afgelopen zondag eh, op de Nieuwburg in de zesde ronde van het Duitse toerwagenmeisjeschaft buiten de punten als elfde. De coureur van Mercedes kwam 35 seconden na de winnaar langs de finishvlag. De Zweed Matthias Ekström zegevierde in zijn, in zijn Audi voor de Canadese Bruno Spengler. En Spengler behield de leiding in het kampioenschap. Van der Zanden vertrok vanaf de negende positie en lag op puntenkoers tot de tegenstander hem van de baan ramde. Met een gehavende auto slaagde Van der Zanden erin nog redelijk snelle rondetijden neer te zetten. Dat was positief, maar hij had natuurlijk veel meer ingezeten. Al dus Renger van der Zanden. Oké, we gaan snel over naar het circuitpark Zalvoort naar Willem van Dezen. Hoe is het daar Willem? Ja al over de start gehad. Dat uh, ging meteen voor degene die tegen had het fout zegt. meteen voor degene is eh, de zweet uh, eh, Felix Rozes is. Tweede plaats, uh, eh, hoe rijdt dan met een Dalara met Mercedes motor. Tweede plaats is het Duitser Wietman. Derde is het Kevin Magnussen, ook weer een zoon ex nu 1 coureur en op een vierde plaats, maar heel dicht achter die eh, Kevin Magnussen is het onze landgenoot Nigel Melder. En als er een is eh, die een podium plaats gunnen, niet alleen eh, omdat datgene wat hij op de baan laat zien, maar ook in zijn gedrag naar alles en iedereen toe, dan is het wel Nigel Melder. Een hele aardige en open jongen naar ons toe en ja, hij verdient het gewoon en het zou een mooi stapje zijn in zijn carrière als hij hier weet de de Zweed, de Deen Kevin Magnussen eh, te verschalken. Al met al tot nu eh, toe in tegenstelling uh, wat de kwalificatie uitwees. Een Zuid-Europese aangelegenheid lijkt het, er nu weer op een Noord-Europese aangelegenheid met een Zweeds op de eerste plaats, een Duitser op de tweede plaats, een Nederlander op de derde plaats en een Nederlander op de vierde plaats tot nu toe. Kijk, dat zijn goede berichten Willem hoe lang hebben ze nog te, te racen op het circuit? Willem. Willem, Willem, Willem, Willem hoorde helemaal niks meer. Goed, we gaan op naar het eh, nieuws van drie uur.